En ook het Verenigd Koninkrijk wil dat Mark Rutte de hoogste baas van de NAVO wordt. Dat las correspondent Arjen van der Horst vanmorgen. Rutte wordt alom gerespecteerd door de gehele alliantie. Hij heeft brede ervaring in militaire zaken. En hij is de juiste man om ervoor te zorgen dat de NAVO krachtig blijft... om zich te kunnen verdedigen tegen de vele gevaren in deze wereld. waarschijnlijk wordt er in april officieel een opgegeven. Dan zijn alle ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen bij elkaar. Rutte heeft twee derde van de stemmen nodig. In Nijmegen wordt op dit moment het dodelijkste bombardement uit de Nederlandse geschiedenis herdacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilden de Amerikanen verschillende vliegvelden in Duitsland bombarderen. Dat lukte niet en daarom besloten ze om dan maar een spoorlijn in Nederland onder vuur te nemen die belangrijk was voor de nazi's. Door een inschattingsfout vielen er maar een paar bommen op het spoor. De rest kwam op het centrum van Nijmegen terecht. 80 jaar later voelt Nijmegen de pijn nog steeds. Door een tragische samenloop van omstandigheden werd Nijmegen op 22 februari 1944, midden op een doordeweekse dag, getroffen door een bombardement dat het centrum van de oudste stad van Nederland vernietigde. Bijna 800 mensen overleefden dat bombardement niet. In Rotterdam is een vrouw gisteravond zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat er een winkelwagen op haar viel. Getuigen zeggen dat vier jongens de winkelwagen van een loopbrug hebben gegooid. De politie is naar ze op zoek. En kunstmatige intelligentie kan in de toekomst gaan helpen om darmkanker eerder op te sporen. Het onderzoek is gekomen dat er met AI eerder bultjes in de wand van de darm worden gevonden. Die zouden kunnen uitgroeien tot kanker. Patiënten kunnen zo snel sneller behandeld worden. Het systeem is pas jong, dus de verwachting is dat het nog wel 5 tot 10 jaar duurt voordat het er in alle ziekenhuizen in Nederland is. Het weer het gaat op steeds meer plekken regenen. Vanavond spookt het echt wat, kan plensen en er staat een harde wind, vooral langs de kust.